Dat Ploemen hem opvolgt, dat is volgens verslaggever Roel Bosjes niet zo verrassend. Het is niet een geheel onverwachte stap. Ze is de nummer 3 op de verkiezingslijst. Na Asscher, die dus vorige week moest opstappen. En na Ariep, die zelf liever graag voorzitter van de Tweede Kamer wil blijven. En ze is nu ook al waarnemend fractievoorzitter van de partij sinds het eh, vertrek van Lodewijk Asscher. Ja, ze was eerder dus ook al partijvoorzitter en minister. Helemaal definitief is de keuze voor Ploemen trouwens nog niet... want zaterdag mogen de leden van de partij er nog wel over stemmen. Het schiet niet op met het ophalen van kinderen uit vluchtelingenkamp Moria. Dat kamp brandde vorig jaar helemaal af. In Nederland zou 50 kinderen zonder ouders ophalen. Maar volgens de krant NRC is er nog geen één onze kant opgekomen. In Engeland willen ze flink doorgaan prikken. In Londen komen ze deze maand met een proef... waarbij mensen 24 uur per dag ingeënt kunnen worden. In China daar zitten mijnwerkers al een week vast na een explosie. Het blijkt nu dat twaalf van hen de klap hebben overleefd. Dat werd ontdekt nadat reddingswerkers voor de zekerheid voedsel de mijn instuurden. Toen ze de kabel omhoog haalden was het voedsel weg en zat er een briefje bij. Blijf doorgaan, we houden hoop, stond erop. Er zitten nog 15 mensen vast na het protest tegen de coronaregels in Amsterdam gisteren. De demonstratie was verboden, maar er waren toch zo'n 2000 mensen op de been. De ME werd ingezet om die uiteen te drijven. Daarbij vielen rake klappen, merkte ook Dave Roelvink. Die was even gaan kijken. Ik ben er, ik ben er. Moet je kijken. ja! wat jou, wat jou. Oh, ik krijg tering. Ik krijg zo'n klap voor mijn flikker, Ik krijg zo'n klap voor mijn flikker. Ik moet pleiten hier al. Krijg me toch een pak klerenklappen op mijn rug met een knuppel. Bij Shownieuws legt hij uit dat hij niet echt weg kon rennen omdat hij de deur uit was gestapt op zijn tijgerslippers. Niet zo handig, want het werd nog best grimmig, werd met stenen gegooid en mensen hadden vechthandschoenen, slagwapens en zwaar vuurwerk bij zich. Uiteindelijk zijn er 143 mensen opgepakt bij het protest. De politie zegt dat die een boete kunnen verwachten. Het weer dan nog, bewolkt en regenachtig. Het is 3 tot 6 graden. Ook morgen is het grijs en heel zacht, maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is.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 De Boer was tot september vorig jaar voorzitter van VNO-NCW. Hij was 66 jaar. Lilianne Ploemen wordt door de PvdA voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zaterdag houdt de partij een digitaal congres om de kandidatenlijst definitief vast te stellen. Minister Hoekstra van Financiën verwacht later deze week meer duidelijkheid over het instellen van een avondklok. Dat zei hij na afloop van een overleg met de ministers die bij de coronacrisis betrokken zijn. Het weer, eerst nog af en toe zon, vanmiddag meer bewolking.